Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de aanvallen op Gaza-stad verder opgevoerd. Het leger stelt dat er een nieuwe fase is aangebroken... en dat een aantal buitenwijken is bezet. Al Jazeera meldt dat woningen systematisch worden opgeblazen... om zo het gebied onleefbaar te maken. Israël maakte eerder al bekend Gaza-stad te willen bezetten. Dat leidde internationaal tot verontwaardiging. Op de achtergrond wordt nog altijd onderhandeld over een staakt het vuren... Mogelijk probeert Israël Hamas verder onder druk te zetten met deze aanvallen. In Gaza-stad verblijven momenteel nog honderdduizenden mensen. De humanitaire omstandigheden zijn er schrijnend. Het 17-jarige meisje uit Apkoude dat gisternacht dood werd aangetroffen langs de weg in Duivendrecht... kwam volgens de politie om het leven door ernstig geweld. Het slachtoffer was vanuit het centrum van Amsterdam op de fiets onderweg naar huis politie is dringend op zoek naar getuigen. Een olietanker heeft duizenden liters stookolie gelekt... in het Belgische Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik. Een grote vlek olie heeft zich enkele kilometers... over de volle breedte van het kanaal verspreid. Het lek ontstond bij het dorp Olen, zo'n 40 kilometer ten oosten van Antwerpen. Gehoopt wordt dat de olie zich niet verder verspreidt naar Antwerpen... omdat het kanaal daar gebruikt wordt voor het drinkwater. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de olie opruimen... Hoe het lek is ontstaan is onduidelijk. Het internationaal strafhof betreurt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen vier rechters. De regering Trump is kwaad over arrestatiebevelen van het hof... voor de Israëlische premier Netanyahu. Het hof noemt het besluit een belediging en een flagrante aanval op een onpartijdige instelling. Het weer vannacht brede opklaringen. Het koelt af dan 10 tot 14 graden.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 Woo! upon Out of sanity. They calling me an alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy get yeah, ass a lot. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing.